Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel is de komst van de minister van Financiën over de redding van Griekenland... na meer dan acht uur vergaderen geschorst. De ministers zijn het nog niet eens over de Griekse steunaanvraag. Het overleg wordt komende dag om 11 uur hervat. Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem sprak na afloop van een diepgaande discussie... over de voorstellen, geloofwaardigheid en het vertrouwen. Volgens Dijsselbloem liggen er nog grote problemen op tafel die voorlopig niet zijn opgelost. Aan het begin van het overleg was er nog optimisme, omdat bronnen melden dat de Griekse voorstellen er op het eerste gezicht goed uitzagen. In de loop van de dag werd de stemming pessimistischer. Onder meer de Duitse minister van Financiën, Schäuble, zei dat de voorstellen niet ver genoeg gaan. In de hoofdstad van Tjaat, N'Djamena, zijn zeker 15 mensen omgekomen door een zelfmoordaanslag bij een markt. Zo'n 80 mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd door een man in een burka. Toen hij de markt wilde oplopen, hield de politie hem aan, waarop hij zijn bomgordel liet ontploffen. Vermoedelijk zit de terreurbeweging Boko Haram uit buurland Nigeria achter de aanslag. In de hoofdstad van Kosovo, Pristina, zitten tienduizenden mensen zonder drinkwater. De autoriteiten hebben het water afgesloten na de arrestatie van vijf mensen die banden zouden hebben met IS. De vijf zouden een groot drinkwaterreservoir hebben willen vergiftigen. De autoriteiten willen nu eerst het water onderzoeken. Kosovaarse IS-strijders hadden al gedreigd met aanslagen op doelen als waterreservoirs. In Stijn hebben duikteams van de brandweer vergeefs gezocht naar een drenkeling. Tegen tien uur kreeg de brandweer een melding dat er in de binnenhaven iemand overboord was geslagen. Het gaat om een jonger iemand, meer wil de politie niet zeggen. De brandweer kreeg assistentie van Belgische collega's uit Maasmechelen. Tegen middernacht was er nog niemand gevonden. Het zoeken is gestaakt en wordt bij daglicht voortgezet. De politie gaat uit van een ongeluk.